bij het stadion waar de plechtigheid plaatsvindt. Kenyatta werd in augustus al herkozen... maar de uitslag werd toen door het Hooggerechtshof ongeldig verklaard. De oppositie besloot om de tweede stembusgang te boycotten. Amnesty International wil dat er een rechtszaak komt tegen Shell. Het olieconcern heeft volgens de mensenrechtenorganisatie in de jaren 90 een kwalijke rol gespeeld in Nigeria. De bevolking in de Niger-delta kwam in opstand toen olielekken van Shell grote milieuschade hadden aangericht. Het Nigeriaanse leger maakte zich daarna schuldig aan executies, martelingen en verbrandingen van dorpen. Shell spreekt de beschuldigingen in een reactieveld tegen. Volgens Shell zijn de beschuldigingen van Amnesty vals en ongegrond. Het bedrijf was geschokt over de executies en zegt dat het bij de Nigeriaanse regering juist had aangedrongen op gratie. Wedstrijden op het komende WK voetbal in Rusland mogen worden stilgelegd bij discriminatie of racisme. Dat heeft FIFA-voorzitter Infantino gezegd in aanloop naar de loting van komende vrijdag. Volgens Infantino heeft de strijd tegen discriminatie een hoge prioriteit. Het is voor het eerst dat een scheidsrechter de wedstrijden op een WK mag stilleggen... of zelfs afgelasten wegens racisme of discriminatie. Bij voetbalwedstrijden in gastland Rusland zijn de laatste jaren meerdere incidenten geweest. Vorige maand raakten supporters van Spartak Moskou nog in opspraak... naar racistische uitingen bij een jeugdwedstrijd van hun club tegen Liverpool. Het weer af en toe zon, maar ook een aantal buien, mogelijk met onweer en hagel. En het wordt zo'n 8 graden. Vanaf morgen wordt het met een graad of 5 kouder en s'nachts is er kans op lichte vorst. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files beginnen langzaam op te lossen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht nog wel heel veel vertraging tussen Waardenburg en Afrit Everdingen. Het zijn door een ongeluk drie rijstroken dicht, drie kwartier over 10 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum richting Europoort tussen Knopend Ridderkerk en Rotterdam-Sjaloos 5 kilometer, 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. A16 Breda richting Rotterdam, een half uur vertraging over 11 kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en Brekse Plein. De weg is weer vrij. Op de A27 Breda richting Gorkum 20 minuten tussen Geertruidenberg en Gorkum 9 kilometer file. A27 Almere-Utrecht 12 kilometer tussen Knoop het Eemnes en Utrecht-Noord.